Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De regeringsleiders van de Eurolanden zijn het eens geworden over noodhulp aan Griekenland. Het plan voorziet in een soort vangnet dat in werking treedt als Griekenland niet genoeg geld kan lenen bij banken. In dat geval is wel weer de instemming van alle 16 Eurolanden vereist om te beslissen over een eventuele lening. Wat de afzonderlijke EU-landen daaraan bijdragen is nog onduidelijk. De Eurolanden zien een belangrijke rol voor het Internationaal Monetair Fonds. Die organisatie moet streng toezicht houden op de Griekse aanpak van de schulden. Bij het Drentse dorp Odoorn is vannacht uren gezocht naar een vliegtuigje dat mogelijk was neergestort. Omwonenden hadden onafhankelijk van elkaar verklaard dat ze harde klappen en het geluid van een propeller hadden gehoord. Daarop begonnen de politie en de brandweer een grote zoektocht, onder meer met een helikopter met infraroodcamera. Na een paar uur werd de zoektocht gestaakt, ook omdat er geen vliegtuig was vermist was gemeld. De politie zegt dat de Drentse omwonenden mogelijk F-16's hebben gehoord die door de geluidsbarrière gingen. In het Amerikaanse parlement zijn de laatste formaliteiten afgerond voor de goedkeuring van de nieuwe zorgwet. Zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat is akkoord gegaan met een reeks kleine toevoegingen op de wet die zondag werd aangenomen. De democraten hadden er uit strategische overwegingen voor gekozen om de toevoegingen te behandelen in een aparte wet, zodat de grote wet niet meer terug hoefde naar de Senaat. De nieuwe zorgwet is door president Obama een overwinning voor het Amerikaanse volk genoemd. De wet voorziet onder meer in een verzekering voor ruim 30 miljoen Amerikanen die nu nog onverzekerd zijn. Het weer overdag in het westen opklaringen, in het oosten regenachtig.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 Yeah a little crazy and get a little stupid. Get a little crazy and crazy and crazy. I wanna dance, in the lights. dat de ondertitels op tv steeds kleiner worden? Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam. 12 maart Weert.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 want to see everybody a move. Dance shall you know, Dollar Man coming at you. We just want to pick up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce up. Yeah. Everybody touch on your mind.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 mais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Mais comme si j'avais pris la mer.